Drie uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont en zijn vier ministers... hebben zichzelf aangegeven bij de Belgische politie. De Belgische autoriteiten hebben dat op een persconferentie bekendgemaakt. Daar werd verteld dat het vijftal zich vanochtend om kwart over negen meldde. Ze worden vanmiddag verhoord door een onderzoeksrechter. Die moet binnen 24 uur zeggen wat hij met het Europese bevel doet. Hij kan besluiten tot aanhouding, maar hij kan het aanhoudingsverzoek van Madrid ook naast zich neerleggen. Spanje vervolgt Puigdemont en zijn ministers voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgelden. In Moskou zijn zeker 260 mensen opgepakt die wilden meedoen aan een demonstratie tegen president Poetin. Ook in Sint-Petersburg en andere Russische steden zijn tientallen arrestaties verricht. De leider van de groep die de betoging in Moskou op touw zette... had op zijn website opgeroepen tot een volksrevolutie... om zo een einde te maken aan het presidentschap van Poetin. Egypte roept een aantal Europese ambassadeurs op een matje. Cairo wil een verklaring voor de kritiek die de betreffende landen afgelopen vrijdag gaven op de arrestatie van een mensenrechtenadvocaat, meldt Reuters. Het gaat behalve om de ambassadeur van Nederland ook om die van Canada, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De advocaat werd in september gearresteerd op de luchthaven van Cairo. Hij was onderweg naar een werkgroep van de VN en had eerder meegeholpen aan het onderzoek naar de moord op een Italiaanse student. Opnieuw puntenverlies voor Feyenoord. De landskampioen van afgelopen seizoen kwam tegen ADO niet verder dan 2-2. Feyenoord heeft een moeizaam seizoen. De Rotterdammers hebben in de laatste vier eredivisiewedstrijden puntverlies geleden. En ook verloren ze alle vier hun Champions League duels. Het weer wat buien, maar ook geregeld zon bij 10 graden. Vanavond koelt het snel af. Het koelt af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 measurement of ratio, yeah I'm telling you I got a master plan I'm gonna get your boy, make you my man Did it, did it, did it, did it Did it, did it, did it, did it Through the party With all my girls behind 吗？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 desde este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 know my own face, oh brother.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 Zandvoort.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

and I wonder why